Raymond Seré met het NOS-journaal. Het is de Nederlandse zwemsters in Rio niet gelukt om een medaille te halen op de 4x100 meter vrije slag. Met een vierde plaats schepen Marit Steenbergen, Femke Heemskerk, Inge Dekker en Ranomi Kromowidjojo net naast een Olympische plak. De Australische dames pakten het goud en zwommen ook een nieuw wereldrecord. De VS werd tweede en het brons was voor Canada. De Nederlandse turners hebben op de Spelen in Rio drie finale plekken behaald. Epke Zonderland op de rekstok, Juri van Gelder op de ringen en Bart Deurlo op de meerkamp. De Nederlandse beachvolleybalsters Madeleine Meppelink en Marleen van Iersel zijn goed begonnen aan hun Olympisch toernooi. Ze wonnen hun eerste groepswedstrijd tegen een duo uit Venezuela. En ook beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwse hebben hun eerste wedstrijd met gemak gewonnen van twee Russen. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam is tevreden en opgelucht over het verloop van de Gay Pride... die gisteren werd afgesloten met de botenparade. Belangrijkst belangrijkste is volgens hem dat mensen zich niet hebben laten afschrikken... door recente terreuraanslagen in Europa. Van der Laan vindt dat de extra agenten en beveiligers die op de been waren... voortreffelijk werk hebben geleverd. Zo'n 50 miljoen Thaise burgers kunnen vandaag in een referendum stemmen over een nieuwe grondwet. Die is opgesteld door militairen die twee jaar geleden de macht overnamen. Als het voorstel wordt aangenomen komen er volgend jaar nieuwe verkiezingen. En als dat gebeurt hebben de militairen nog steeds grip op de politiek... omdat zij mogen bepalen wie een zetel in de Senaat krijgt. KPN en Fox Sports hebben een akkoord bereikt over de doorgifte van de Fox Sports zenders. Met onder meer live-wedstrijden van de eredivisie. KPN gaat Fox Sports meer betalen, maar de zenders komen niet in het basispakket zoals Fox Sports wilde blijft dus zo dat alleen klanten met een speciaal abonnement live eredivisiewedstrijden kunnen kijken. En dan het weer.